Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. bedrijf dat een enorme bende maakt in de Waddenzee trekt de portemonnee. Twee jaar geleden sloegen bijna 350 containers overboord van het schip MSC Zoe. Dagenlang spoelde er op de Wadden allemaal troep aan. Speelgoed, tv's, piepschuim. En volgens de Waddenvereniging is het nog lang niet allemaal opgeruimd. Wij vinden het onacceptabel dat zoveel rommel in zee ligt. Het druist tegen echt alles in waar wij voor staan. Dus we zijn super blij dat we dit eh, kunnen opruimen. Dit mooie gebied is niet voor niks eh, UNESCO Werelderfgoed. Dus eh, ja, wij zijn er klaar voor om, eh, om de resterende rommel op te ruimen. Nou, er is nogal wat. Zo'n 800.000 kilo lading is nog altijd niet opgeruimd. De eigenaar van het schip betaalt 3,4 miljoen euro schadevergoeding. Met het geld van de rederij worden onder meer grote opruimexpedities opgezet. Afgelopen dag zijn 4740 mensen positief getest op corona. Dat zijn er 17 minder dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen liggen nu iets minder coronapatiënten. Een man van 28 moet vier jaar de cel in vanwege het doodrijden van een vrouw in een rolstoel. Het gebeurde afgelopen zomer in Vlissingen. De man deed mee aan een straatrace, terwijl hij onder invloed was van cannabis. Toen hij wilde inhalen raakte hij de vrouw in haar rolstoelfiets. Hij mag ook vijf jaar niet rijden. Een lachgasverkoper is gisteravond in de buurt van Utrecht aan de kant gezet... omdat hij zich niet hield aan de avondklok. Had de man een goede reden voor, vond hij zelf... Hij zei dat hij een hardwerkende ZZP'er is en mensen zijn lachgas dringend nodig hebben. Daar gingen de agenten niet in mee. Die gaven hem een boete van 95 euro. Zodra dierentuin Artis weer open kan, ga je de leeuwen daar niet meer zien. De dieren moeten weg, omdat de Amsterdamse dierentuin door de coronacrisis geen geld heeft voor een nieuw leeuwenverblijf. Met een prijskaartje van 4 miljoen euro. Het is pijnlijk, zegt de dierentuin. Leeuwen horen bij Artis. Ehm, en dat we zover zijn gekomen en, en zoveel schade hebben eh, gekregen door deze crisis dat we dit besluit moeten nemen. Terwijl je juist nu eh, de tijd hadden en het geld bij elkaar hadden om een nieuwe leeuwverblijf te, te, bouwen. Ja, dan is dit een hele grote stap achteruit in plaats van dit drie stappen vooruit. Volgens artsen is het een zwarte dag. De drie leeuwen, een mannetje van drie en twee vrouwtjes van acht en negen jaar oud... gaan over een paar weken samen naar een park in Zuid-Frankrijk. Het weer, het is niet veel vandaag. Grijs en regenachtig. In Groningen is het nauwelijks 2 graden.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 Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Amersfoort voorlopig dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de A2 en de A10 Zuid en dan de A1 pakken. Een spoedreparatie op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. De weg is nu even dicht tussen industrieterrein Boekelaarmeer en de ring Alkmaar.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 Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And of the rich and famous, your first hit on you are shame.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 Yeah. perfect day. You just keep. you can read my mind full of love just comes spilling out hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch... heeft het OM bij zes verdachten beslag gelegd op bankrekeningen. Ook zijn twee auto's in beslag genomen en er is beslag gelegd op iemands loon. Het is nu zeker dat de Tweede Kamer komende zomer voor vijf jaar verhuist. Het Binnenhof wordt ingrijpend gerenoveerd. Een deel van de Kamer wilde tijdens de verbouwing blijven zitten... maar de meerderheid vindt dat geen goed idee. In Tinaarlo, tussen Assen en Groningen, is iemand met een auto een woning binnengereden. Er is niemand gewond, maar in de woonkamer is het een enorme chaos. De bestuurder ging er vandoor, maar die is inmiddels aangehouden.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 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. And tearing me down, tearing me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go.